Bij de dienst waren enkele honderden mensen aanwezig... onder wie burgemeester Marcouch. Heel Arnhem rouwt mee, zei de burgemeester tegen de oma... en de 15-jarige broer van de jongen. Die wist afgelopen zaterdag aan de steekpartij te ontkomen. De vader van de twee jongens blijft nog zeker twee weken vastzitten. Amsterdam gaat gewoon door met de ontruiming van het ADM-terrein. De Verenigde Naties hebben de gemeente verzocht om de ontruiming van de culturele vrijplaats in het havengebied uit te stellen en een alternatief te bieden. Maar volgens de gemeente is de bewoners een terrein in Amsterdam-Noord aangeboden, maar dat hebben ze afgewezen. De bewoners moeten het terrein vandaag verlaten hebben, maar ze zijn niet van plan vrijwillig te vertrekken. Wanneer de gemeente overgaat tot ontruiming is nog onduidelijk. In IJsland is een terreinwagen met zeven Britse toeristen verongelukt. De bestuurder verloor op een brug de macht over het stuur en reed door de vangrail. De auto viel vervolgens acht meter naar beneden. Drie inzittenden, onder wie een kind, kwamen om het leven. Vier anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk met de Britten gebeurde in het zuiden van IJsland. En in de Democratische Republiek Congo hebben betogers een gezondheidscentrum in de stad Beni bestormd. Mensen die binnen waren, onder wie mogelijk ebola-patiënten, zijn daarna gevlucht. De betogers zijn woedend omdat de presidentsverkiezingen komende zondag in drie steden, waaronder Beni, zijn uitgesteld. Dit gebeurt vanwege een ebola-uitbraak en door etnisch geweld. De verkiezingen in de steden zijn nu in maart... maar de president zal half januari gewoon worden beëdigd. Dit tot grote woede van de bewoners van de drie steden. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht kan het land inwaarts licht gaan vriezen. Morgen is het overwegend bewolkt.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 Det pyntas, sjungs och skickas fåniga kort. Åh Jesus, se nu vad du har gjort. För om du inte blivit född hade vi sluppit en högtid med tomtar, lutfisk och fall med glögg vid någon risig gran. Och som ackompanjemang får man överdoser utav bjällerklang. Och när de återigen rullar Kalle Ankas spratt till mer gråt än skratt, ja då vet man att... Nu är det jul igen det jul igen Nu är det jul igen Jul, jul, jul, jul igen Man menar ju att julen den är till för de små Men jag minns när jag var liten, det var en morgon redan då Vid fem hade de väckt en och vid tolv kom hela släkten Min morfar och min faster och hennes man med andedräkten De tvingade en till dans och en massa annat trams. Sen grälar de om vikten av att hålla sams. Jag hade önskat mig deg och kanske lite lego. Men trots allt smussel fick jag bara några pussel. Visst är julen hell, men jag står ändå leende och skrattar och bryter och sinnessjukt beteende. För här finns inte plats för någon variation. Trots att tomten och hans annan borde gå i pension. Alltid samma terror, år efter år. Och ens enda tröst är att ta sig en ton. Som man tar snaps efter snaps och man rumlar hem. När man han är packad som mänko den 23 december. Så när man griper om dasset som en chef sin ratt och suckar matt, ja då vet man att nu är det jul igen. kan stor yla som en skalad katt.